1 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Memphis Depay speelt vanaf komend seizoen voor Manchester United. Dat melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige aanvaller wordt in Engeland herenigd met trainer Louis van Gaal... die Depay tot vorige zomer bij het Nederlands elftal coachte. Paris Saint-Germain en Liverpool waren ook in de topscorer van de eredivisie geïnteresseerd. De Britse premier David Cameron en zijn belangrijkste uitdager Ed Miliband hebben hun stem uitgebracht voor de parlementsverkiezingen. Ze gingen met hun vrouw het stemlokaal in, poseerden daarna voor de fotografen, maar zeiden niets. Om te voorkomen dat de uitslag wordt beïnvloed mag op de verkiezingsdag geen campagne worden gevoerd. Premier Cameron, de partijleider van de conservatieven, heeft de afgelopen maanden campagne gevoerd met de boodschap dat Groot-Brittannië in een chaos wordt gestort als de Labour-partij van Miliband het voor het zeggen krijgt. Volgens Miliband is Labour de enige partij partij die opkomt voor de werkende klasse. Het vliegverkeer vanaf Rome Fiumicino komt weer op gang. Dat is eerder dan verwacht. Vannacht was er brand bij een van de terminals, waarschijnlijk de kortsluiting in een bar. Er raakte niemand ernstig gewond, maar er was wel veel schade. Europese vluchten van en naar Rome werden geschrapt. Intercontinentale vluchten konden doorgaan. De meeste werknemers krijgen dit jaar minder vakantiegeld dan vorig jaar. Salarisstrookverwerker ADP heeft uitgerekend dat mensen die anderhalf keer modaal verdienen het zwaarst worden getroffen. Zij kregen 256 euro minder vakantiegeld. Voor twee keer modaal wordt het 204 euro minder voor één keer modaal 60 euro. Voor mensen met een minimuminkomen verandert er niets. Zij krijgen evenveel vakantiegeld als een jaar geleden. De daling komt niet onverwacht. Afgelopen jaar werd er al gewaarschuwd dat door belastingmaatregelen... het vakantiegeld voor de meeste mensen gaat dalen. En het weer wisselend bewolkt, enkele buien... Vooral in het zuiden en oosten. In het westen en noorden veel zon. Het wordt 13 tot 16 graden.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 In Twente ligt ze bieden waterregge door hem toe. En zo wordt ze door, prachtig de link, Kalm de rode, hennige ding, wien lekker Paulus bestrids. Eén de riet, het veld is het ander, het boerenland wijd zo op in. Reënpatrice, kunstcentrum zo vind. door worden heer in zijn kasteel, waakt door eer, hufke van masterplannen met brekkerie. Het kolkje doorneust, doorging het net goed. Tril weer in guurlijk, door ik moe huurlijk. Terwijl ik weer zie de grote stroot. Gent staat hef zonnen, lang en buttervat en nog, De stampuntje rood, mooi nul op de dood. Vannacht en wat zak, want mijn loraat Hoed er gemak, eier is mooi nu. Als te genoeg, mooiere steen. Zeg het toch, uit weer met strikken. Ik weet waar het kunt, dat ze me raakt. Ze wie mij weer zo ik weer maat. Wil niks van mij, is blij dat te bin. Mooi dat de zee, hij nog en komt erin. sitting in the morning sun.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 Autoswedding met Sitting on the Dock of the Bay. voorafgegaan door uh, niemand minder dan Herman Fingers. Met een liedje van zijn nieuwe uh, album. En dat heet Co With The Flow. En het liedje wat wij uh, ervan draaiden. Dat heette de Almelo Ballade. Speciaal van Willem. <laughs> ben, voelt hij zich weer een beetje thuis. Niet waar? Goed, Otis Redding dus. En Sitting on the Dock of the Bay. Cry With The Wolves. mistake your right. We're gonna make it to the other side, other side, so far away from home. It doesn't matter who we are, where we're coming from. Like Wolves. Make Believe. Zo, nog één plaatje en dan gaan we naar de vrijwilligersvacature van de week. Dus, eh, maar eerst nog even eh, een leuke plaat uh, na deze.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 Again, when I see you again. Featuring Charlie Puth. plaat van uh, Wiz Khalifa dus. Samen met eh, Charlie Puth. Whoever that is. En... Eh, <laughs> ja, weet ik veel. Weet ik toch allemaal niet. En ehm, wat wou ik zeggen? Naar de vrijwilligers gaan. Wat gaan we? Ik denk dat je wilde zeggen dat we naar de vrijwilligersvacature toe gaan. Of had je nog andere plannen? Nee. Oh, luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort... De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl die, die, die jingle past wel een beetje bij jou nou. Die heb ik ook opgenomen dat ik verkouden was. <laughs> Oh, kijk eens aan. Oh, dus zal het daardoor gekomen zijn. Ja, je bent aangestoken door die jingle. Ja. Door de jingle, ja. ja. Jingle fever. Jingle, ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké. En een jingle cuff. Ja. En een jingle voice. Ja. Goed. Ehm, maar je eh, gaat het zelf doen, hè, vandaag? Je hebt ja, niemand aan ik doe het vandaag zelf, want normaal gesproken vertelt Hella ons van alles... Eh, maar Hella is eh, niet aanwezig deze week. Dus ze heeft mij verzocht om het zelf te doen. Nou, dat kan ik best wel hoor. Oh, jawel, dat kun Ja. Dus je, eh, gaat nu, een interview doen met jezelf? Ja, ja. Ja, ja. Nou, luister. Ja, en huiver. Ja, ik, eh, ik ga zelfs niet één vacature vertellen. Ik ga over twee vacatures vertellen, maar ze dienen hetzelfde doel. En eh, ze worden ook gezocht in dezelfde doelgroep. Vandaar dat ik dacht, misschien handig om er alle twee tegelijk te doen. De vacature die ik heb uitgekozen is uh, eh, ten behoeve van de dierenbescherming. Altijd een mooi doel. En bij de dierenbescherming worden mensen gezocht. Kinderen, mensen eh, vanaf 13 jaar om eh, wat klusjes te doen. En die klusjes bestaan uit het volgende. Ze zoeken mensen om eh, legitimatiebewijzen te stickeren... voor de collecteweek voor de dierenbescherming. En dat eh, is een mooi klusje om met een paar mensen te doen. Hartstikke gezellig. Zo even rond de tafel. En er wordt ook verzocht om wervingskaarten aan deur en van deur tot deur langs te brengen voor de dierenbescherming. Dus misschien zijn er jongeren die denken... nou, dat wil ik alle twee wel doen. Als dat zo is, meld je dan alsjeblieft aan... bij Floortje Valk van het eh, Jeugdwelzijnswerk. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 363 00809... Of eh, je kunt een mailtje schrijven naar f.valk, met een korte v, at plus.zandvoort.nl. We gaan deze twee vacatures uiteraard ook op de Facebook-site van Zandvoort Lunch zetten. En u kunt de vacature ook teruglezen op vip-zandvoort.nl. Dus legitimatiebewijzen stickeren voor de collecteweek voor de dierenbescherming... en of wervingskaarten deur aan deur langsbrengen voor de dierenbescherming. En dat is alle twee gepland in juli 2015. Dus laat je horen, jeugd. Dat is hem. Is Leuk toch? Ik vind het een hele leuke vacature voor jongeren. Ja. Jullie hebben ze vakantie, misschien vervelen ze zich. Heb je meteen een hartstikke leuk en zeker een zeer nuttig klusje. Ja, kan. Is leuk. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ja, vond ik ook. Daarom dacht ik, ik denk, nou, dan lees ik deze mooi voor. Ja, dat kan. Ja, toch? Heel goed gedaan. Ja, kan. Ja. Goed, u kunt het allemaal nog een keertje terugkijken natuurlijk op onze Facebookpagina, dames en heren, want dan komt hij zo op. En eh, dan kunt u het nog eens rustig nalezen. En u kunt natuurlijk naar eh, VIP Zandvoort gaan, uh, eh, www.vip-zandvoort.nl. En dan kom je ook. Ik zit even met een, een probleem. Oh jee. Ja. Want die, eh, die Willem, hè, die heeft een eh, liedje aangevraagd voor eh, Mama CFM. Dat schijn jij te zijn. <laughs> Alleen het, nummer, het, nummer wat hij aanvraagt, dat, dat, dat zie ik niet. Oh jee. Nee. Dus ik doe deze maar even. Little oh Miss Blue van Don en de Delmans. little miss blue. Etta James, die kan ik nergens vinden. spijt me, Willem. Maar eh, had je het hier even mee moeten doen. Little Miss Blue. We gaan naar Chic. Ja. Yeah. Nile Rodgers. I'll be there. Back to the disco. Into the disco scene. geweldige plaat van Nile Rodgers. Oftewel chic. Je bent wel die van uh, Le Freak en zo. Helemaal terug. Zo'n uh, echt zo'n lekkere body workout plaat, hè? en stoelen aan de kant en zo. Woehoe. Let's ja. through it. We almost did it. Fijn, dank u wel. Stil. Hé, hey, waarom stopt hij niet? Hé, hey, wat is dit? Hallo dames, jullie zijn nog niet aan de beurt. Stil, zei ik. Jullie zijn nog niet aan de beurt. Potverdorie, gewoon doorgaan. Je kan dan wel de Voice of Holland hebben... maar dat wil niet zeggen dat je hier zomaar eventjes... Uh, hè? Dat kan niet. Nee. <laughs> wat zei jij? Ik zeg, wat ben jij toch streng? Ja, ik ben vreselijk streng. Maar die meiden die, die, pikken gewoon de show over. Dat kan helemaal niet. Want het is gewoon tijd voor het nieuws. En dan gaan we helemaal niet eh, naar OG zitten luisteren hoor. Nee. Voor Zandvoort nee. en regio. Het is tijd voor het nieuws. Met Dolly de Pierik. Ja, zo is dat. Met die prachtige sexy stem. Woe, <laughs> toch eens op. <laughs> nou, nou, hier is Dolly Tempuri, dames en heren. <laughs> Met de sigarenstem. <laughs> Ja. ja. lieve luisteraars, we gaan nu naar de update eh, van het regionale nieuws voor vandaag. Bij de Koninklijke HFC Haarlem is eh, gistermiddag een auto verwoest door een omgewaaide boom. De auto stond geparkeerd bij een hek vlakbij de ingang van de voetbalvereniging... En dat hek is dus ook kapot. De boom is dwars door het hek op de auto beland. De boom is afgezaagd door een kapbedrijf en de auto is totaal los. Ongeveer 40 glazenwassers in Haarlem, veelal ZZP'ers of werkend met kleine bedrijfjes... proberen een vuist te maken tegen een in hun ogen criminele bende... die hun klanten probeert in te pikken. De nieuwkomers, geleid vanuit Zaandam, opereren onder verschillende bedrijfsnamen. De afgelopen dagen hebben de glazenwassers geflyerd in wijken in Haarlem en Bloemendaal. En op de flyer met als titel Wordt er niet bijgelapt, schone ramen, een vuil zaakje... wordt gewaarschuwd tegen, tegen de onfrisse schoonmaakbedrijven. De dubieuze glazenwassers met eh, namen als New Orion, Metador of Tempo doen aan landje piek... De Haarlemse glazenwasser Jeffrey Neven zegt desgevraagd... ze zaaien angst en maken zich schuldig aan intimidatie. Een 20-jarige automobilist uit Haarlem is woensdagmiddag door de politie klemgereden... en vervolgens aangehouden op de A1 bij Muidenberg. Hij was samen met een jongen uit Voorthuizen op de vlucht geslagen... omdat hij dacht nog veel boetes te hebben openstaan. Agenten in Barneveld zagen het duo, omstreeks 4 uur rijden over de Baron van Nagelstraat. En via de automatische nummerplaatscanner in hun auto kregen ze een signaal dat de auto waarin het duo reed een controle noodzakelijk maakte. De bestuurder weigerde echter te stoppen en draaide vol gas de A1 op richting Amsterdam. Nou hierop is een vreselijke eh, achtervolging ontstaan en de bestuurder heeft daarbij diverse verkeersovertredingen gemaakt... en uiteindelijk is hij toch aangehouden. Hij heeft een proces verbaal gekregen voor diverse verkeersovertredingen. En ook zijn rijbewijs is ingevorderd. En voor welk bedrag hij nou aan boetes had openstaan, is ons nog onbekend. Al drie jaar blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn... Een gezellig evenement met veel terugkerende stentouders en gasten.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 En als u nou ook uw spullen wilt verkopen op de Jutters Kofferbakmarkt... dan kunt u een plek reserveren vanaf 12,50 euro via www.onair-events.nl of telefoonnummer 06 19 42 In Bloemendaal hield de politie vanochtend een 40-jarige man uit Badhoevedorp aan... wegens het voorhanden hebben van drugs... Omstreeks 1 uur vannacht zag de politie een auto geparkeerd staan op de Kleverlaan in Bloemendaal. En terwijl de muziek in de auto knalhard aanstond... leek het of de bestuurder achter het stuur zat te slapen. Aanvankelijk reageerde hij ook niet toen de politie hem aansprak. De man verkeerde vermoedelijk onder invloed van drugs. En toen de man zag dat de politie bij de auto stond... probeerde hij iets weg te moffelen in een tas... en bij controle bleek het om een aantal zakjes met in totaal 150 pillen te gaan... Het gaat vermoedelijk om ecstasy. De politie nam de drugs in beslag en tegen hem wordt procesverbaal opgemaakt. Op een juwelier in winkelcentrum Schalkwijk aan de Riviera Dreef... is in, Haarlem gisteren rond kwart over twaalf middags een overval gepleegd. De politiehelikopter Burgernet en een speurhond werden ingezet bij de zoektocht... maar de twee daders die bij de, on, bij de overval betrokken waren zijn niet gepakt. Bij de overval is gelukkig niemand gewond geraakt. De twee verdachten waren de winkel ingelopen en zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Ze zijn weggerend in de richting van de uitgang aan de Europaweg... en vermoedelijk zijn de verdachten gevlucht in een zwarte personenauto. Deze auto is verderop op de Surinameweg aangetroffen. De verdachten droegen beide strakke spijkerbroeken, donkere vesten en ze droegen capuchons. Ze hebben een slank postuur en zijn rond 1,80 meter lang. Een van de verdachten had een grote donkere tas bij zich. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Tot zover het regionale nieuws eh, voor de 7e mei geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De wind neemt vandaag eindelijk in kracht af. Aanvankelijk waait het nog eh, vrij krachtig tot hard aan zee... windkracht 5 tot 7, maar geleidelijk neemt de wind af naar matig windkracht 4. Verder schijnt de zon, maar vanochtend is er ook nog een buienkans. De temperatuur stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden. Dan vanavond dan zijn er flinke opklaringen... en komende nacht trekken er weer wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke zuidenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de middag schijnt ook geregeld de zon. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke verander, veranderlijke wind. De temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar 18 tot 19 graden. Is dat bovenwinds of benedenwinds? Tussenwinds. Je kent al die grap van God Bruce Bomans wel? Nee, vertel eens. Nee? Nou, nou, die kreeg in de kopstukken kreeg hij een vraagje van eh, wat is het verschil tussen bovenwinds en benedenwinds? En dat bedoelde hij dus die eilanden. Hè, die, die in de, maar goed, hij legde dit als volgt uit. Nou, wij hadden vroeger in de klas een jongetje zitten die was nogal winderig. Die liet nogal veel winden. Degene die links van hem zaten, zaten bovenwinds. En die rechts van hem zaten, <laughs> zaten benedenwinds. Ja, en als mensen die verzoekjes aanvragen nou verkeerde titels gaan doorgeven... dan zoek ik mij natuurlijk helemaal de... Eh, weet ik veel. Mhm. Ja, het, schrijven ze het gewoon verkeerd op. Oh. Ja, dan ben ik al een kwartier aan het zoeken naar een nummer wat niet bestaat. En, en wat had het nou moeten zijn dan? Ja, wat nu komt. Oh, Wat nu komt. Oh, ja Maar de titel was verkeerd. Oh, dus mooi is dat. weer schuld van die Willem Bruist. Ja, let toch eens op, Let jongen. toch eens op, jongen. Als je nou een titel vraagt, vraag dan een goede titel aan, ja. <laughs> Moeten we dan de gezeur allemaal. Maar hij is speciaal voor mama CFM. <laughs> Goed. Ja, dat ben jij, zegt hij. Kent wel. Jij, bent mama CFM. Ja, zo noemt hij me, ja. Is dat zo? Ja, zo noemt hij mij. Waarom? Nou, dat weet is, ik niet. Is, is hij jouw onrechte kind dan of zo? Nee, maar hij is toch niet uh, eh, CFM? Oh. Alsof ik CFM gebaard heb. Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh, oké. Nee, nee, goed. Maar nou, goed. Hier is dat liedje waar het over gaat. Etta James, Missy, Misty Blue. Voor Dolly. Nou, dankjewel ah, hoor, bruisje. Ah, bruisje met je pluisje. Ja. looks like to get you off my mind. But I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just the mention, just the mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. And that's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. Yeah. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through my heart. My heart knows I've lied. <laughs> I've lied. I'm uh, glad we're through. That's when my heart knows, my heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of a thing That's when my whole world, my whole world turns misty blue. Hey, hey, yeah, yeah. And I, I should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just to think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. zalnacht hè, van, eh, van, eh, van 12 eh, tot 7. Nou jongens, hier even een paar tips. Even, even goed luisteren. Hè. Ik bedoel, ik zal jullie even wat tipjes geven. Die er zeker niet aan mogen ontbreken aan die zalnacht. Hè. deze bijvoorbeeld. En, en deze bijvoorbeeld. Mag ook niet ontbreken, hè? En uh, deze mag ook niet ontbreken. Deze. Als ik wat komt, ja. Allemaal van die echte oude knakkers hè? Solomon Burke, Ben E. King. Ray Charles. If you really miss his touch I won't try to stop eh, en, deze, deze mag ook niet ontbreken in een zonnacht, hè, deze. Mag ook niet ontbreken, hè, deze, in een zonnacht. Come on, baby. Ja, die mag, mag allemaal niet ontbreken. Hoor. Ja. Gewoon even een paar tips, hè, dat jullie dat even gaan noteren, hè, allemaal. En eh, die zeker niet mag ontbreken, dat is deze. Hè? Deze, die mag... Als je deze niet draait, heb je geen verstand van soul. Zeg ik dan gewoon keihard. En deze draai ik even lekker helemaal. Otis Redding. A change is gonna come. this river I've been running ever since It's been a long, long time coming But I know, I know Change has gotta come now gotta come. Oh, yes, it is. There's a time I will go little brother. Oh, my, my little brother now. Down, and then I go to my little mother, my dear mother, oh now. Willem, dat waren zomaar even wat tips hoor voor vannacht. Goede soulplaten, weet je wel. Echte soulplaten. Ik ben wel helemaal een enorme fan van het Atlantic gebeuren. En dit was eh, het begeleidingsorkest hè, van Otis Redding en Sam and Dave en Wilson Pickett en al dat soort mensen. Werden allemaal begeleid door dit orkestje wat u hier op de achtergrond even hoort. En eh, die hadden twee namen, de Marquis en de Barkeys. Ja, en Barkies was met blazers. En die zijn ook overleden samen met Otto's Redding. In dat vliegtuig zaten de, de blazers. Dus toen bleef de helft van de band nog maar over. Oké, nou, even een stukje Soulfinger nog, hè. was nog een beetje anders, denk ik zelfs. Ik, zei, ik zat hier net eventjes eh, vals voor te lichten, denk ik. Eh, het was zo dat uh, Booker T en die MG's had je. Dat weet, dat weet Bart ook wel, hè. Dat was Booker T en Steve Cropper en, en Doug Dunn en, en, en, nog eentje. Weet ik even de naam niet, maar goed, maakt niet uit. En als die dan blazers erbij hadden, dan werd het de Barcase. En dat was, dat was uh, zo was het. Ja, zo was het. En die blazers die, uh, die er dus bij kwamen... die dus eigenlijk ook het begeleidingsorkest waren... voor bijna alles wat Otis Redding... Eh, wat bij Stax is opgenomen. Dus Otis Redding, Sam en Dave, dat soort mensen allemaal. Dat was allemaal dit bandje. Dat waren gewoon dezelfde muzikanten. En, hé, hey, belletjes terug. Eh <laughs> Nou, dat waren dus deze gasten gewoon. En die blazers die, eh, die dus ehm, eh, met die band zaten. Die zaten dus band autosredding in dat, eh, dat vliegtuigje. Wat in december 1967 in een meer stortte. En toen was het dus afgelopen helaas met de eh, volgens velen nog steeds de grootste soulzanger ever. Otis Redding dus. En uh, de barcase. En vannacht is dus die soulnacht van 12 tot 7 uur. Nou, ik hoop dat ik... Eh, ik heb ze even een paar goede tips gegeven. Dus het zal wel goed komen allemaal, denk ik. Ja? Ga ik nu een tabakje nemen. Ik ga nu een tabakje... Even tabak. Even de tabaksweg op. bittersweet days. And it's hard if you don't know, child. These are bittersweet days. As we talk about life, you may think that our love is gone, but you'll find it's still strong Douwe Bob, hè. Ja, Douwe Bob. Ja. Er was een stelling aan... Eh, <laughs> er was aan het seksen in de struik op een gegeven moment. En er kwam een, eh, politieagent dan. En die zegt dat tegen zijn baas. Die meldde dat. Er zijn hier een paar eh, bezig in, uh, in, in de struiken. Wat moet ik ermee? Nou, eh... zegt ik, chef... wat zijn ze aan het doen dan? Nou, zit die agent volgens mij koffie zetten die zei van, weet je dat nou? Ik, hoor, ik hoor haar constant zeggen, douwen, Egbert, douwe. Ah, flauw, hè? Ja, ja. van Vanelle. Ja. Supra. Maar goed. we, <laughs> eh, we zijn er klaar mee voor vandaag, Dol. Ja, dat is maar goed ook, want je gaat helemaal de verkeerde kant op, hé. Het moet geen uur langer meer duren, hoor, met jou. Overigens, eh, eh, Willem, je had, had het erover van ik heb maar 7 uur. Nou, als ik mijn Atlantic Motown lijstje bekijk wat ik hier op de computer heb staan... dan kan ik 22 uur vullen. Dus dan blijf je nou met je 7 uur. Ja, maar jij, jij slaapt nachts, hè? Ja. Ik zou een recordpoging kunnen doen. 22 eh, uur lang Atlantic en Motown door elkaar heen draaien. Ah, mens, hoest niet zo. Nou. Dolly helemaal overspannen vanmiddag. Komt iemand tegen die zegt, hoe is het nou? <laughs> Ik ben niet meer gestopt sinds die tijd. Goed, nou, ehm, eh, we gaan eh, de microfoon eh, overdragen aan de heer... van der Meer. Van der Meer. De heer Van der Meer. Ofwel Bart. Oftewel Bart. Hans is er niet, hè, vanmiddag? Nee, Hans is Nee, Hans die is lekker op vakantie. Heerlijk. Goed, nou, wij gaan eruit. En ehm, morgen ben ik er weer met dit programma. Ben ik helaas alleen, maar dat geeft niet hoor. Dat komt best wel goed. En... Uh, de rest is het natuurlijk de daverende donderdag hè, vandaag. Dus alleen maar live radio, behalve tussen 6 en 8 even. ja, dan is iedereen van eten, dat mag uh, maar eh, voor de rest is het recorddag vandaag.